lag bijna anderhalve ton aan explosieven. Dat hebben de Spaanse autoriteiten bekendgemaakt. Eerder sprak de Portugese politie van 500 kilo, een drie keer zo kleine hoeveelheid. Volgens de Spaanse autoriteiten gebruikte de ETA het pand in het midden van Portugal om aanslagen voor te bereiden. In de garage zijn plattegronden gevonden van de steden Madrid, Cadiz en San Fernando. Met behulp van computerbestanden die in het pand zijn gevonden... heeft de politie een signalement opgesteld van twee verdachten. Eerder opereerde de ETA vooral vanuit Frankrijk. Er zijn al lange vermoedens dat de groepering nu Portugal gebruikt als uitvalsbasis. Criminelen maken steeds vaker gebruik van pakketpost om drugs Nederland binnen te smokkelen. De douane op Schiphol onderschepte vorig jaar ruim 2000 pakketten met cocaïne. Dat is zo'n 40% meer dan het jaar daarvoor. Het overgrote deel kwam uit Suriname. In veel gevallen ging het om geschenkverpakkingen. In Suriname zelf worden de zendingen nauwelijks onderschept. Minister Santoki van Justitie wijt dat aan het gebrek aan personeel. De drugs worden steeds vaker vervoerd in pakketpost omdat door de 100% controles bolletjeslikkers vaak worden gepakt. Vorig jaar werden er ruim 700 opgepakt, net zoveel als in 2008, maar half zoveel als in 2007. De twee Nederlandse tafeltennissers Li Jiao en Li Ji hebben allebei de halve finale van het Europese top 12 toernooi bereikt. Li Jiao won in de kwartfinale met 4-1 van haar Duitse tegenstander Elke Schal. Li Ji versloeg de Roemeense Elisabeta Samara, ook met 4-1. In de halve finale spelen ze niet tegen elkaar. Als ze allebei winnen, komen ze elkaar in de finale tegen. Het weer. Het is bewolkt en lokaal mistig. Er kan wat regen vallen.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 Rum on your got me through the Let the music take control of your body, your body. turn